ben Sydney in dit is het nieuws van NOS op 3. President Poetin dreigt militairen uit Europese landen aan te vallen als die naar Oekraïne zouden komen. Gisteren werd duidelijk dat 26 landen bereid zijn om militairen te sturen om de vrede te bewaken in Oekraïne als er een einde zou komen aan de oorlog. Poetin zegt ze als een legitiem doelwit te zien. Nou, zulke dreigementen zijn niet nieuw, zegt onze correspondent. Toen eh, de Russische troepen in 2022 Oekraïne binnenvielen... toen eh, waarschuwde Poetin al dat iedereen die hen een strobreed in de weg zou leggen... Eh, nou, daar de gevolgen van zou ondervinden. En Poetin weet natuurlijk ook dat wat er door die Coalition of the Willing is afgesproken... dat dat gaat over de situatie na een staakt het vuren... en na een akkoord over vrede. En zover is het nog lang niet. Poetin zei ook al dat hij het idee voor zo'n vredesmacht in Oekraïne maar niet vindt. Vitesse weet nu zeker dat ze volgende week vrijdag weer beginnen aan de competitie. Dan speelt de club uit Arnhem een uitwedstrijd tegen Jong AZ. Een week later moeten ze thuis tegen Helmond Sport. De club herrees deze week uit de dood nadat een rechter bepaalde dat de KNVB ze weer mee moest laten doen. Vitesse begint wel met 12 minpunten vanwege een eerdere straf. En verschillende Nederlandse gebouwen zijn in de race om rijksmonument te worden. Dat is een belangrijke status en ook betekent het dat het verplicht wordt om de boel goed te onderhouden. Dit jaar staat er wel een opmerkelijk gebouw tussen, namelijk het station van Lelystad. Het heeft een glazen dak en rode en groene buizen. Deze wethouder vindt de monumentstatus meer dan terecht. Ik vind het een van de mooiste stations van Nederland. Ja, en zeker als het gaat om de moderne stations. Eh, het is helder, het is eenvoudig in zijn eh, uitstraling. Maar tegelijkertijd ook wel, ik vind het echt wel monumentaal, ja. maar op straat denken ze er een tikkeltje anders over. Het is erg glazig. <laughs> ja, je moet ervan houden. Ja, wat vind jij van dit station? Ik vind het wel eh, klein en niet zo mooi eigenlijk. Wat vind je er niet mooi aan? de kleurencombinatie gewoon eh, groen met rood. Dat is niet echt eh, bepaald goed of zo. Eerlijk gezegd vind ik het echt lelijk. Mensen kunnen nog hun mening geven voor de nominatielijst. Het weer, steeds meer wolken en er valt ook af en toe een buitje bij maximaal 21 graden. Vanavond is het droog en dan een graadje of 10. Dit weekend is een weekend met flink wat zon. Morgen wordt het daarbij zo'n 23 graden en zondag wordt het nog iets warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is ook in Noord-Holland al eh, druk op de weg op vrijdagmiddag. En dat zien we onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Velsen 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Diemen. Voor Amsterdam Bijlmermeer doe je er 10 minuten langer over.